Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De moeders van Srebrenica zetten hun rechtszaak tegen de Verenigde Naties door en stappen naar de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag weigerde vanochtend hun aanklacht in behandeling te nemen. Moeders en weduwen van de vermoorde moslims willen een schadevergoeding van de VN en Nederland, omdat ze de bevolking destijds niet goed zouden hebben beschermd. Het hof zegt dat de VN onschendbaar moet zijn om zijn werk goed te kunnen doen. Staatssecretaris Van Bijsterveld draait definitief de geldkraan dicht voor het Islamitisch College in Amsterdam. Vanaf 1 augustus krijgt de middelbare school geen geld meer voor nieuwe leerlingen. Van Bijsterveld was dat in januari al van plan. De school heeft voor het derde achtereenvolgende jaar te weinig leerlingen en de kwaliteit van de school is volgens de inspectie onder de maat. Leerlingen die al op het Islamitisch College zitten mogen de opleiding afmaken. Het voorstel om gehandicapten voortaan overal gratis te laten parkeren is van de baan. De Eerste Kamer heeft de wet verworpen. Veel senatoren vinden dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of het parkeren voor gehandicapten wel of niet gratis wordt. In Rome is een gedeelte van het plafond van het Domus Aurea naar beneden gekomen. Het keizerlijk paleis werd in de eerste eeuw na Christus gebouwd. Een deel van een gewelf in een zuilengang is naar beneden gestort. Wordt gezocht naar mensen die mogelijk vastzitten in het paleis of zijn bedolven. Tien jaar geleden kwam ook al een gedeelte van het plafond van het Domus Aurea naar beneden. Het omstreden Lange Wapperviaduct in Antwerpen komt er voorlopig niet. De Vlaamse regering kiest in principe voor tunnels om de rondweg af te maken die Antwerpen beter bereikbaar moet maken. De regering laat onderzoeken of tunnels betaalbaar zijn en of ze snel kunnen worden gebouwd. Het weer, bewolking en van tijd tot tijd een stevige bui, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Morgen en donderdag wat vaker zon, maar ook buien en lagere temperaturen.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 Ooh ooh is a wicked wicked world. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Ooh, it's a wicked world. Yeah, eh, eh, ooh. Ooh. Ooh, it's a wicked world. Yeah, eh, ooh. Ooh, it's a wicked world. Hey, buffrouw, wil je een kopje thee?